Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Verzekeraars hebben vorig jaar 13.000 mensen betrapt op fraude. Om meer geld te krijgen deden mensen bijvoorbeeld of ze veel meer schade hadden dan ze in werkelijkheid hadden... of ze deden een dubbele claim. Mensen sjoemelen vooral met hun autoverzekering, zeggen de verzekeringen. En daarna eh, woonverzekeringen en, en nu op de derde plaats aansprakelijkheidsverzekeringen. Wat dan opvalt is dat reisverzekeringen eh, minder is. Maar dat is ook logisch, denk ik, door corona. Er is aanmerkelijk minder gereisd. In totaal probeerden ze voor zo'n 88 miljoen euro te frauderen. Opvallend, verzekeringen betrapten vorig jaar veel meer bedrijven op fraude dan normaal. Waarschijnlijk door corona. Bedrijven die het lastig hadden probeerden op andere manieren aan geld te komen. In het centrum van Aalsmeer zijn een winkel en een paar appartementen erboven helemaal verwoest door een brand. De boel is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Er werd aan de appartementen gebouwd. Er wordt nog onderzocht of het geklus iets met de brand te maken heeft. Het is noodweer op Sicilië. Het regent daar keihard. Er zijn al minstens twee mensen omgekomen. In de stad Catania drijven de auto's door de ondergelopen straten, vertelt onze correspondent. De burgemeester heeft op dit moment iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Alle bedrijven en winkels eh, in en rond Catania die waren in elk geval tot middernacht vannacht gesloten. Een ziekenhuis is gedeeltelijk geëvacueerd omdat het onder water stond. En scholen en universiteiten die blijven ook vandaag nog dicht. Vandaag lijkt het iets minder te gaan regenen, maar morgen en overmorgen komt het er weer met bakken uit de lucht. De politie heeft in Maarsen, vlakbij Utrecht, een man opgepakt na een wilde achtervolging. De man werd door agenten gespot toen hij met 190 door Den Haag scheurde. Pas in een woonwijk in Maarsen, zo'n 80 kilometer verderop, konden ze hem stilzetten. In zijn auto lag illegaal vuurwerk. Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door.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 Een grote brand in de binnenstad van Aalsmeer is onder controle... maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Een winkel en enkele bovenliggende woningen in aanbouw zijn uitgebrand. De echte onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie beginnen vandaag. De twee informateurs, Remkes en Koolmees... hebben de partijleiders en hun secondanten voor drie dagen uitgenodigd... om een start te maken voor een nieuw coalitieakkoord. De Britse koningin Elizabeth is volgende week niet bij de receptie van de klimaattop in Glasgow. Ze moet het van haar artsen rustig aandoen... nadat ze vorige week een nacht in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Het weer, vanmiddag op steeds meer plaatsen zon, behalve in het noorden van het land. Het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden maar tegen op Ibiza.